uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Het coronavirus kan in het najaar opnieuw oplaaien... door varianten waar bestaande vaccins onvoldoende tegen beschermen. Dat schrijft minister De Jonge in een Kamerbrief. Het kabinet sluit een nieuwe lockdown niet uit. Eventuele oplevingen moeten volgens de minister zo snel mogelijk worden bestreden. De testcapaciteit blijft daarom tot begin volgend jaar op peil. Bij Stedem in Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,3. Het is nog onduidelijk of er huizen beschadigd zijn. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er regelmatig aardbevingen in de regio. Precies een week geleden was er ook een beving bij Loppersum van 2,0. Bij een busongeluk in Peru zijn zeker 27 doden en 13 gewonden gevallen. Het gaat om een groep mijnwerkers die terugkeerden van een archeologische vindplaats. De bus raakte van de weg en stortte in een diep ravijn. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Openbaar Ministerie denkt dat de chauffeur van de bus in slaap is gevallen. Er moet een einde komen aan de levering van wapens aan Myanmar, vindt de Algemene Vergadering van de VN. In het land heerst al maanden chaos. Begin dit jaar zette het leger de regering af. En sindsdien wordt er hard opgetreden tegen betogers die de democratie terug willen. De resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend, maar wordt wel gezien als een belangrijk signaal. En de Amerikaanse atleet Ryan Crouser heeft het wereldrecord kogelstoten gebroken. Het is voor het eerst in 31 jaar dat dat is gebeurd. Krauser kwam tot een afstand van 23 meter en 37 centimeter. En dat is 25 centimeter verder dan het vorige wereldrecord. Dat stamt uit 1990 en stond op naam van Randy Barnes, ook een Amerikaan. Het weer blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. In de ochtend veel bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 graden op de Wadden, 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de noordelijke helft van het land moet het weer nog rekening houden met zware regen- en onweersbuien. Dat geldt nog voor de komende uren. Op de A10, Knopen de Nieuwe Meer richting Knopend Komplein is het langzaam rijden tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Slotermeer. Twee kilometer met 10 minuten tot een kwartier vertraging. Tussen Annapolona en Den Helder rijden geen treinen. Vertraging is daar meer dan een uur.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 Easy now, no need to go down. Rock that run, that is where we're from. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town.